Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVDA'er Bert Koenders begint vandaag als minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgt Frans Timmermans op, die eurocommissaris wordt. Koenders heeft om half tien een sollicitatiegesprek met premier Rutte, maar dat is een formaliteit. Later vandaag zal koning Willem-Alexander hem beëdigen. De afgelopen jaren zat Koenders voor de VN in Ivoorkust en Mali. Daarvoor was hij minister voor ontwikkelingssamenwerking. Aangenomen wordt dat Koenders vergeleken met Timmermans meer aandacht voor Afrika zal hebben. Rijkswaterstaat hoopt dat de A12 bij Maarsbergen rond deze tijd weer helemaal open kan na het ongeluk van gisteravond. Een uur geleden ging de weg weer open voor verkeer uit Arnhem richting Utrecht. Maar aan de andere kant waren de herstelwerkzaamheden toen nog niet klaar. Een vrachtwagen raakte gisteravond bij Maarsbergen van de weg en ramde de paal van een portaal met matrixborden. De chauffeur raakte daarbij gewond portaal moest helemaal worden vervangen. Ook langs de A1 bij Hengelo veroorzaakte een vrachtwagen een ravage. Hij raakte van de weg, reed door de berm en reed de winkel van een tankstation binnen. De chauffeur raakte lichtgewond. In de winkel bleef iedereen ongedeerd. In Brazilië is een beveiliger gearresteerd die zegt dat hij 39 mensen heeft vermoord. Het waren willekeurige slachtoffers die die doodschoot vanaf zijn motorfiets. In zijn huis in de deelstaat Goyas heeft de politie een vuurwapen gevonden... dat gelinkt kan worden aan de moord op zeker zes vrouwen. Maar de 26-jarige beveiliger bekende ook nog 33 andere moorden. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door Flikken Maastricht. Dat is gisteravond bekendgemaakt op een gala in Amsterdam. De politieserie van de Afro-Tros kreeg meer stemmen dan Penosa van de KRO en Syndroom van RTL. De prijs voor TV-man van het jaar ging naar Humberto Tan en Chantal Jansen werd TV-vrouw van het jaar. Het weer, in het zuiden valt wat regen, elders een paar losse buien, minimaal rond 12 graden.